zou je willen vragen het is dus een keer met mij te wagen, maar ik weet niet hoe. Ik zou iets willen zeggen, want er is veel aan uit te leggen, maar ik weet niet hoe. Ik zou je willen kennen, zodat ik je meer nog kan verwennen, maar ik weet niet hoe. Ik zou je willen stelen, zodat ik jou niet hoef te delen, maar ik weet niet hoe. maar ik weet niet hoe. Oh, ik weet niet hoe. Oh, ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Ik zou je overstelpen met mijn cadeaus als dat zou helpen, maar ik weet niet hoe. Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Ik zou je willen kopen, mijn ziel en zaligheid verkopen, maar ik weet niet hoe. He's

dat ik jou niet